11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amsterdam is afgelopen week een complex met acht woningen midden in de nacht ontruimd... na de vondst van zware wapens. In de berging van het complex in de wijk Geuzenveld... werden woensdagnacht vuurwapens, munitie en explosieven gevonden. Kort daarvoor was er al een verdachte van een schietincident aangehouden. Burgemeester Halsema heeft de woning die bij de berging hoort voor drie maanden laten sluiten. De andere bewoners konden weer terug naar huis, maar sommigen zijn zo bang en emotioneel dat ze willen verhuizen. In maart waren er al incidenten met explosieven in het complex, vermoedelijk als gevolg van een conflict in het criminele circuit. Het kabinet overweegt om de volgende versoepelingen niet op 9 juni... maar al op zaterdag 5 juni in te laten gaan. Dat melden ingewijden aan de NOS gaat onder meer om het openen van restaurants en culturele instellingen. Stap 3 van de zogenoemde routekaart werd eerst nog uitgesteld... vanwege de drukte in de ziekenhuizen. Maar nu de cijfers snel dalen, kan het waarschijnlijk toch weer wat eerder. Stap 3 houdt verder in dat mensen thuis vier gasten mogen ontvangen... dat de maximale groepsgrootte buiten naar 4 gaat... en dat de binnenrecreatie weer open mag. De Duitse politie heeft de woning doorzocht van de leider van de rechtspopulistische AFD in Turingen. Tegen Björn Hukke loopt al bijna een jaar een onderzoek wegens opruiing en smaad. Volgens het OM heeft hij in uitingen op sociale media alle vluchtelingen bestempeld als crimineel. Onderzocht wordt of hij die berichten zelf heeft geplaatst of dat iemand anders zijn account gebruikte. Hukke was de voorman van de ultrarechtse tak van de AFD, Der Vlugel. Die hief zichzelf vorig jaar op nadat de Duitse Veiligheidsdienst de organisatie onder toezicht had gesteld. Het weer. Vanavond blijft het vooral in het zuiden bewolkt en buiig.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 Chiavistelli DJ. DJ Chiavistelli. Cristalli. DJ. <laughs> My House Radio Show. no fusses, always treats me right. Never runs onto the streets and leaves me alone. She knows the woman's face is right there now in my home. Oh, she's my baby.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 show, show, show your heart, what would you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time to say of the sky of the sky. I, I, open up your heart, tell me, how do you feel? Listen and I'll tell them everything right here, right now. All right, everybody here in the world, you are all the children. I, I. Together now, together now, unite.